Eefje kunnen met het NOS Journaal. De Nederlander die ervan wordt verdacht dat hij afgelopen weekend een Belgische agent heeft doodgeschoten... zegt dat er een zwart gat in zijn geheugen zit. Hij weet niet wat hij precies heeft gedaan en inmiddels beroept hij zich op zijn zwijgrecht. De agent werd doodgeschoten in Spa. Vlak daarvoor had een groepje Nederlanders bij een café ruzie gemaakt. Een andere agent die onder vuur werd genomen bleef ongedeerd... Gisteren arresteerde de Nederlandse politie twee mannen die mogelijk bij de schietpartij betrokken waren. En België heeft gevraagd om hun uitlevering. Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Jemen hebben zo goed als zeker oorlogsmisdaden begaan in Jemen. Dat concluderen onderzoekers van de VN Mensenrechtenraad. Ook Houthi-rebellen hebben zich volgens de Raad aan oorlogsmisdaden schuldig gemaakt, staat in het rapport over de oorlog die al 3,5 jaar duurt. Slachtoffers en getuigen van de oorlog in Jemen vertelden de VN-onderzoekers over mensenrechten schendingen, zoals verkrachting, willekeurige opsluiting, marteling en mishandeling. Volgens de werkgevers is niet alleen discriminatie er de oorzaak van dat niet-westerse mbo-studenten moeilijker een stageplaats kunnen vinden. Jongeren met die achtergrond kiezen ook vaker voor studies met minder perspectief op een baan, zoals administratief werk. Dat leidt volgens de werkgevers ook tot minder aanbod van stageplaatsen. Verder missen de jongeren vaker een netwerk dat hen toegang geeft tot de arbeidsmarkt. Minister van Engelshoven kondigde vandaag maatregelen aan. Nu blijkt dat niet-westerse mbo'ers nog altijd veel meer moeite hebben met het vinden van een stageplek dan autochtone studiegenoten. En er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat meer gemeenten in de jaren 50 bijhielden of sollicitanten homoseksueel waren. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft daarover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Eind vorig jaar werd bekend dat de gemeente Amsterdam in de jaren 50 onderzocht of een sollicitant homo was. Die kwam vervolgens niet in aanmerking voor een baan bij de gemeente.